een Klomp met het NOS-journaal. En een vrouw uit Arnhem hebben celstraf gekregen voor het mishandelen van hun dochtertje. De moeder kreeg een voorwaardelijke celstraf. De stiefvader moet een jaar de gevangenis in. Hij had volgens de rechter de grootste rol bij de mishandelingen. Het meisje werd toen ze drie was onder meer geslagen en geknepen. Ook werd ze vastgebonden met ducttape, waarna de ouders peper in haar ogen bliezen. Het kind mag bij de moeder blijven wonen, omdat dat volgens hulpinstanties het beste is. De moeder krijgt wel verplicht begeleiding bij de opvoeding. De Turkse autoriteiten werken aan een verzoek aan Nederland... om een militante linkse Turkse activiste uit te leveren aan Turkije. Dat meldde persbureau AP en de Turkse krant Hurriyet... op basis van uitspraken van een anonieme Turkse functionaris. De vrouwelijke militant wordt verantwoordelijk gehouden... voor een zelfmoordaanslag in 2013 op de Amerikaanse ambassade in Ankara. Daarbij kwam een bewaker om het leven... De VS zou zich bij het uitleveringsverzoek willen aansluiten. Verschillende Zuid-Europese politici zijn boos over uitspraken van Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. De premier van Portugal, de leider van de socialisten in het Europees parlement... en de oud-premier van Italië willen dat hij snel opstapt. In een Duitse krant vergeleek Dijsselbloem de slechte financiën van Zuid-Europese landen... met mensen die hun geld aan drank en vrouwen uitgeven... om daarna bijstand aan te vragen. Zijn woordvoerder zegt dat het niet de bedoeling was van Dijsselbloem om bepaalde landen aan te vallen. Zijn termijn als voorzitter van de Eurogroep loopt tot 1 januari. GroenLinks is het aan zijn kiezers en idealen verplicht om te onderzoeken of een coalitie met de VVD mogelijk is. Dat schrijft Jesse Klaver in een e-mail aan zijn aanhangers. Tegelijkertijd vraagt Klaver zich af of een zinvol gesprek wel mogelijk is. Het weer, flink wat zon en droog bij ongeveer 12 graden. Vanuit het zuiden wel wat meer bewolking.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 En op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leuze-Zuid 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. Daar ligt daar namelijk een vrachtwagenband op de weg. Tot zover de verkeers...